Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Johnny de Mol stopt voorlopig met zijn talkshow half acht. Het heeft onder meer te maken met de beschuldigingen van zijn ex-vriendin. Zij zegt dat de mol haar meerdere keren mishandeld heeft. Deze week beschuldigde een andere vrouw hem van seksueel misbruik. En dat valt hem zwaar, zei de presentator net. Ik eh, stop voorlopig met het presenteren van mijn programma. Want bovenop de eerdere beschuldigingen en verdachtmakingen is er deze week een nieuwe anonieme valse beschuldiging geuit. En daardoor wordt het voor mij en de redactie nagenoeg onmogelijk om dit werk voort te zetten. Johnny de Mol ontkent de beschuldigingen. Polen krijgt vanaf morgen geen gas meer vanuit Rusland. Dat hebben de Russen laten weten. Het heeft te maken met een nieuwe eis waar Rusland laatst mee kwam. Het gas moet ineens in roebels betaald worden. Correspondent Wouter Zwart. Dat hebben de Europese landen uiteraard geweigerd. Polen ook. Dat is helemaal niet volgens de, de afspraken. Dat zou ook tegen sancties ingaan. Handelen in roebels. Maar goed, nu eh, ja, is dat gas geleverd in april en moeten de rekeningen betaald gaan worden. En nu zie je eigenlijk dus dat eh, het Russische staatsgasbedrijf Gazprom dus de daad bij eh, ja, het woord voegt. En inderdaad Polen gaat afsluiten van gas. Polen zegt dat het geen probleem is en dat er nog genoeg gas is opgeslagen. Bovendien komt de zomer eraan. Heb jij al plannen voor Koningsnacht en dag? Deze mensen wel. Ik ga naar Tilburg toe. Daar heb ik een huisfeest en dan gaan we daarna waarschijnlijk de stad in. Ja, Koningsfeest hè? Koningsnacht. Morgen Koningsdag. Kijk gezellig. Nee, voor Koningsnacht ga ik eh, denk ik een beetje rustig aandoen. Want we gaan morgen Koningsdag vieren. Ja, ik ga naar Kingsland in Groningen. Maar vanuit Nijmegen is dat twee uur reizen. Dus, uh... Morgen de Supersize. Eh, Hardcore Festival, Aquabest. Ja, en als je de kroeg ingaat, wees een beetje lief voor het horecapersoneel. Door het personeelstekort moeten ze extra hard werken deze dagen. Het weer nog, het koelt behoorlijk af vanavond en vannacht. Op sommige plaatsen zelfs tot het vriespunt. Ook kan het mistig worden. Morgen lost dat allemaal snel weer op. Dan krijgen we zon en wolken met 13 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat nog file tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Amstel.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 até as pontas dos pés. Na esperança bij ZFM Jazz op eh, radio ZFM. Samenstelling, presentatie vandaag Alco Beuving. En eh, we draaien zomerse muziek, zou ik bijna zeggen. En we trapten af met Bebel Gilberto en The Sun is Shining, The Weather is Fine. Nou, dat klopt helemaal. De, een blauwe lucht, een zonnetje erbij wel een beetje wind, maar toch al met al een hele fraaie dag. De zoveelste mooie dag in april, zou ik bijna zeggen. Eh, ja, we hebben nog een uur te gaan en daar zit mooie muziek in. Ik zie muziek staan van Wynton Marsalis en Willie Nelson. Ik zie muziek staan van Louis Armstrong, Miles Jackson, J.J. Johnson... Natalie Cressman, Georgie Fay, McCoy Tyner. Nou, te veel om op te noemen. Er zit ook wat Zuid-Amerikaanse klanken in. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. Het weer is goed. De koffie is bruin, dus wat wil je nog meer? Eh, ik had beloofd wat standards te draaien met de letter B. En Bemsha Swing is een hele mooie. Dat is natuurlijk een nummer van Monk. En ik, heb gekozen voor een uitvoering voor J.J. Johnson. Een van mijn favoriete trombonespelers. Uh, gaan we eens even kijken. J.J. Johnson, komt-ie. J.J. Johnson. En dan stappen we meteen over naar Louis Armstrong. Louis Armstrong, Bale Street Blues. En dat komt van een LP uit 1954. Louis Armstrong plays the music of Handy. En nou, Handy is natuurlijk componist van dat nummertje. Louis Armstrong. Louis Armstrong. see pretty browns in beautiful gowns. You see tailor-mades and hand-me-downs. You meet honest men and pickpocket skill. You'll find that business never closes till somebody gets killed. If Bill Street could talk if Beale Street could talk, married men would have to take their beds and walk, except one or two who never drink booze, and the blind man on the corner who sings the Beale Street Blues. He said, I'd rather be here than any place I know. Yes, I'd rather be here than any place I know. It's gonna take the sergeant for to make me go. to the river. Maybe by and by. Yes, I'm going to the river. And there's a reason why. Because the river's wet bij het onderdeeltje aangekomen... Eh, American Jazz Standards en, eh, met de letter B. En dan kan je natuurlijk niet om Basing Street heen. En dat is natuurlijk wel grappig. Toen dat, nummer geschreven werd en mensen op zoek waren naar Basing Street in New Orleans... konden ze dat helemaal niet vinden, want het bestond helemaal niet meer. Het was, eh, de straat had een andere naam gehad. En ja, ze moest, ik geloof dat het ergens weer in de 40, eind 40 jaren geloof ik eer dat die, de, oude naam in ere hersteld is in Basing Street. En voor Basing Street heb ik een mooie uitvoering eh, opgezocht. Dat is de uitvoering van Winter Marsalis en Willie Nelson van een LP Two Men With The Blues. Leuk nummer. Basing Street Blues. Mississippi. We'll take a trip to the land of dreams, floating down the river down to New Orleans. The band is there to meet us. Old oh, friends to greet us. call it Basin Street. I said, Basin Street is a street where the elite always meet down in New Orleans. A land of dreams. You'll never know how nice it seems or just how much it really means just to be. Yes, sir. land of dreams where I can lose my Basin Street blues. you came with me down the Mississippi. We took a trip to the land of dreams and we floated down the river down to New Orleans. We went to Basin Street. Basin Street, where the elite always meet down in New Orleans. much it seems, or just how much it really means just to be. Yes, sir. Yeah, New Orleans land. Ja, bijzondere combinatie van uh, Winston eh, Marsalis en Nel, Wilson, Nelson. Ja, Nelson. Kan even niet op zijn naam komen. leuk. Het is ook leuk. This song right here is a very special song to me. You see, the words of this song I can't really take full credit for having written because it's words that I've heard my mama say every day of her life. This is her creed and this is her song. And now I get to spread the good news and sing it to the world. Mm-hmm. dat is natuurlijk de bekende zangeres eh, Diana Reeves. Eh, Today will be a good day. Nou, daar heeft ze het wel goed getypeerd, want het wordt een mooie dag vandaag. En eh, wil je haar binnenkort zien, dan kan dat. volgens mij staat ze geprogrammeerd in het North Sea Jazz Festival dit jaar. Diana Reeves. Een heel bekend nummer. We zijn bezig met uh, jazzstanders met letter B. Diana Reeves was zomaar een uitstapje. Lekker bluesy nummer tussendoor. Dat is een nummertje getiteld Back's Groove van Milt Jackson. Eh, dat is eh, een, ja, ik, ik, laat het meteen horen. Het is een vrij nummer. Ik staat op een, eh, uit 1952 op Wizard of the Vibes. Daar heeft hij samen met Lou Donaldson gedaan. Milt Jackson. Jackson op de uh, vibrafoon en uh, eh, Groove. Ja, dat nummertje Bax Groove, dat ken ik ook nog in een prachtige uitvoering van uh, Toets Tielemans. Maar dan niet op de mondharmonica, maar op zijn gitaar. Hij kon ook aardig gitaar spelen. En Toets eh, Toet eh, is natuurlijk een van de grootste jazzmuzikanten eh, van zijn generatie geweest. 100 jaar geleden werd hij geboren. En dat is natuurlijk wel een markante datum. Ik dacht iets uit mijn hoofd, 29 april. En dat is de aanleiding voor een uh, grote overzicht van Toets rijke carrière. Het Metropoolorkest onder leiding van Vince Mendoza... verzorgd met Kenny Werner, piano, Gregor Mare, Motharmonica, Philip Katrien, gitaar, een aantal concerten waarvoor de arrangementen speciaal zijn geschreven... vanaf de eerste jazznoten die hem inspireerden... tot zijn laatste gevoelende ballads. Ja, dus de hoogste tijd om iets van Toets te draaien. Dan heb ik gekozen voor de combinatie van Shirley Horn met Toets Tielemans... Beautiful Love van een cd'tje Quiet Now, Come a Little Closer. Iets uit 1999. Beautiful Love. Beautiful love, you are a mystery. Beautiful love, what have you done to me? I was contented till you came along. Thrilling my soul. With your song. Beautiful love Searching for love, my dream to realize. Reaching for heaven, depending. Ja, de klanken van Toet Tielemans op de mondharmonica. Uh, eh, 100 jaar geleden dat hij geboren werd, 29 april. Dus eh, bijzonder, bijzonder. En we gaan verder met eh, mooie muziek. En dan kom ik terecht bij Natalie Cressman en Ian Fakini. En Natalie Cressman speelt natuurlijk op de trombone... en Ian Fakini op de gitaar. En dat is een mooie cd. En die komt uit, even kijken, van Natalie Cressman wanneer dat is uitgekomen, dat is 2019. Eh, Sitting Rays of Summer heet die cd. En daarvan het prachtige nummer Musée National. Natalie Cressman en uh, ja Uh, ja, echte zondagochtendmuziek toch? Je, een kopje koffie, eh, misschien een eitje erbij. Of misschien een gebakje erbij. Het is wat, wat later, wie weet. En dan deze klanken. Ja, dat is toch echt genieten. wat ook genieten is van een zanger waar ik eigenlijk wel een fan van ben. En waar je eigenlijk niet zoveel meer van hoort. Hij heet Georgie Fame. En Maybe in the Spring Again is een fraaie song van hem. Georgie, Georgie does his thing with strings. Komt-ie. Maybe in the spring again Winter will sing again Helping April sway the trees of May Watching as it fills Daffodils with dew natuurlijk, of is natuurlijk de legendarische Georgie Fame. Volgens mij treedt hij nog op met twee, eh, met twee zoons, volgens mij. Ja, en er eh, is ook wel een, een soort uh, eh, boulevardbladverhaal over hem geschreven... dat hij een, een, een, dame van adel, geloof ik, dat hij die zwanger had gemaakt. Nou goed, niet, dit is geen programma over roddels, dus het gaat over de muziek. Eh, dat was Georgie Fame. Dat brengt mij toch even bij het feit dat er in Zandvoort mooie muziek gepresenteerd wordt. En nog wel zwaar in het Theater De Krocht. En op 8 mei staat daar geprogrammeerd uh, The Preacher Man. Bestaande uit Rob Mostert. U kent hem wel, de Hammond B3-speler. Efraim Togilio op de tenorsax en Chris Strik op slagwerk. Ja, dat, dat is niet zomaar een groepje. Dat is echt een groepje die ook een Edison hebben gewonnen. Dus wil je daarmee kennis maken of wie weet ken muziek... ja, dan moet je natuurlijk aanschuiven bij dat mooie concert. Ik weet eigenlijk niet of het al uitverkocht is. Vaak zijn die concerten wel snel uitverkocht. Dus eh, daar zou je eigenlijk moeten, even moeten naar moeten kijken. Dus maak een kans en ga op 8 mei naar uh, eh, The Preacher Man... Mits er nog kaarten zijn natuurlijk. Nou, heb ik dat ook gezegd. Dan gaan we verder met de muziekkeuze. En dan gaan we eens kijken wat ik op het lijstje had geschreven... naar dat mooie nummertje van Georgie Fame. Oh ja, ik zie het alweer. McCoy Tyner, Big Band. Eh, dan gaan we toch een beetje terechtkomen bij de Zuid-Amerikaanse klanken. McCoy Tyner, Big Band. dit fraaie werkje komt van de, de CD Journey van de McCoy Tyner Big Band. En het nummer was getild Samba de Bear. Eh, mooie muziek. Echt, eh, ja, het, het, zou bijna een Zuid-Amerikaanse band kunnen zijn. Zo klinkt het. Eh, Rio de Janeiro, echt Braziliaans. Carnaval mocht weer, geloof ik. dan heb ik ook nog iets wat ook leuk is. Joe Pas en J.J. Johnson Wave van We'll Be Together Again uit 1984. Mm-hmm. Música Toch de Amerikaanse, Zuid-Amerikaanse sound zit erin. Dat zit ook in het werk van Hermeto Pascoal. En eh, dat is het nummertje uh, Pliers van, van de CD Hermeto. Hermeto is een eh, Braziliaanse ja, multi-instrumentalist. Speelt, kan allerlei blaasinstrumenten en piano spelen. geluisterd naar ZFM eh, Jazz, samenstelling, presentatie, Alco Beuving. En we hebben van alles gedraaid. Het laatste gedeelte ging over eh, Zuid-Amerikaanse muziek. En we hebben standards gedraaid, we hebben muziek van de cello gedraaid. Dus er dus zaten een aantal vocalisten, dus ik hoop dat je het leuk vond. En we gaan eruit met een echte knaller. Dat is een van mijn favorieten. En dat is, eh, ja, ik moet even kijken waar ik haar had geparkeerd nu. Timmy Nelson. En dat is een, iemand die in Nieuw-Zeeland eh, woont. En dit is een fantastisch nummer. Dat heet Dynamite. En eh, ja, eh, dat is echt top. Ik hoop dat je het leuk vindt. Tot een volgende keer.